Met de ziekenhuiscijfers gaat het nog steeds goed. Die dalen, komt volgens de doordat het vooral jongeren zijn die besmet raken... en die worden minder vaak erg ziek. Er is onderzoek gedaan naar de bestrijding van de watersnood in Limburg. Afgelopen zomer moesten veel mensen hun huis uit. De stad Valkenburg veranderde praktisch in een rivier. Het waterschap zegt dat ze werden overvallen door al het water. Ja, zeer zeker ongekend. Drie crisis in één. In één keer ontzettend veel neerslag in Limburg, historisch. Daarna heel veel watertoevoer vanuit het buitenland. Nog nooit zoveel water ontvangen. En dan ook nog eens een keertje het water vanuit de Maas. Zoveel water hebben we in de hele historie van Limburg nog nooit gehad. En dan ging het ook nog eens mis met de noodplannen. De eerste dagen werkten mensen langs elkaar heen. Er was niet altijd duidelijk hoe hoog het water in de Maas stond is voor vele honderden miljoenen euro schade en veel huizen in het getroffen gebied zijn nog steeds niet bewoonbaar. Minstens drie mensen hebben de vulkaanuitbarsting op Tonga niet overleefd. Dat meldt de regering. Doordat de meeste internet- en telefoonlijnen op de eilandengroep nog steeds plat liggen, is er nog veel onduidelijk. Nieuwe info over schade en slachtoffers komt daardoor maar mondjesmaat naar buiten.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 Bijna de helft van de Nederlanders wil dat de lockdownmaatregelen verder worden losgelaten... en bijna een vijfde vindt dat de regels compleet kunnen worden geschrapt. Blijkt uit onderzoek van INO Research in opdracht van de NOS. De man die zaterdag vier mensen gijzelde in een synagoge in de VS... was bekend bij de Britse geheime dienst. Hij had een strafblad. De Brit Akram werd ruim een jaar geleden al doorgelicht door die veiligheidsdiensten. Die concludeerden dat hij geen bedreiging vormde. De man is doodgeschoten bij de bevrijding van de gijzelaars... en die bleven ongedeerd. Bij Baarn is een Ferrari Enzo tegen een boom gereden. Daarvan zijn er de afgelopen 20 jaar maar 400 gemaakt. En hij zou zo'n 2,5 miljoen kosten. De bestuurder is ongedeerd. De auto reed met een groen kenteken.